Stubenitski met het NOS-journaal. De bezuinigingen op sociale werkplaatsen gaan volgend jaar niet door. Het kabinet wilde 100 miljoen euro op de werkplaatsen besparen. Maar naar nu blijkt hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vorige week afgesproken dat plan te laten vallen. Volgens GroenLinks is het niet doorgaan van de bezuiniging vorige week in de hectiek van de onderhandelingen niet in de stukken terechtgekomen. Maar is er wel degelijk een besluit genomen. De jongen van 17 die ervan wordt verdacht dat hij begin dit jaar KPN heeft gehackt, komt morgen vrij. De jongen uit Dordrecht zit sinds eind maart in voorarrest. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de computers van het telecomconcern in januari heeft gekraakt. Het OM heeft aan de voorlopige vrijlating wel een voorwaarde verbonden. De jongen mag niet internetten zolang zijn zaak loopt. De Belgische kredietverlener Elantis wordt gechanteerd door hackers. De criminelen eisen 150.000 euro van het bedrijf. Als dat geld vrijdag niet is overgemaakt, worden vertrouwelijke gegevens van klanten gepubliceerd, zeggen de hackers. Het Belgische bedrijf ontkent dat er gevoelige informatie is gestolen en heeft justitie ingeschakeld. Klanten van Vodafone maken volop gebruik van de mogelijkheid om gratis te bellen en sms'en. Dat kan tot en met zaterdag als goedmakertje voor de storing van een maand geleden. Via het gewone mobiele netwerk is volgens Vodafone nu al bijna drie keer zoveel gebeld als normaal. Vanwege de drukte kunnen bellers soms moeite hebben om iemand te bereiken. Vodafone verwacht rond deze tijd een piek in het bellersaantal. De Nederlandse volleybalsters hebben nog uitzicht op de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Ankara versloeg de ploeg van bondscoach Vermeulen Servië met 3-2. Overmorgen is de laatste groepswedstrijd tegen wereldkampioen Rusland. Het weer vanavond neemt in het hele land de kans op een bui toe. Morgen valt er af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt dan tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag de meeste files staan in de regio Rotterdam. Daar heeft het verkeer ook last van flinke regenbuien. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knoop het Hoevelaken 4 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor afrit Bunschoten 4 de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maars en Nieuwegein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A13 de laag richting Rotterdam voor Afrit en Rode Reis 5. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoop het Ketelplein en Knoop het de Brechtseplein 10. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 4. Voor knooppunt de Bresseplein 4. A27 Gorkum Utrecht voor knooppunt Evendingen 4. A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. En op de N15 Europoort Rotterdam tussen afrit Brielen en Spijkenisse 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be correct. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same to look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by you forever and don't do it in vain.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 heroes, the Liverpool rain. I'll stick by you forever, do it in vain. You travel the house, soothing the pain, putting a smile on my face once again. So look at the heroes in the Liverpool rain, rain.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 So look at that hero in the Liverpool rain I'll stick by you forever, you didn't do it in vain chick, fill up my cup. my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 藏在。 baby, you are just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 to He's explaining the way I'm feeling For all the jealousy I caused you snake's the reason why I'm trying to hide As for all the things you taught me Yeah.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 No, I know